Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen met autisme denken er veel vaker over na om uit het leven te stappen dan anderen. En het verschil is nog groter dan eerder werd gedacht. 8 op de 10 ondervraagde mensen met autisme zegt in een onderzoek dat ze wel eens hebben nagedacht over zelfdoding, zegt de Autismevereniging. Ja, de gedachten zijn zeer serieus, want inderdaad zijn er 80% eh, die wel eens die gedachten hebben gehad. Maar van die 80 zijn er ook nog eens keer 40% die een daadwerkelijk plan hebben. En uh, eh, 15% hebben zelfs een poging ondernomen. Hoe het komt weten ze niet. Mogelijk spelen eenzaamheid en psychische problemen een rol. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Je kunt altijd aankloppen bij 113 op 113.nl. In Schijndel, in Brabant, zijn hulpdiensten druk met het opruimen van een enorme hoeveelheid drugsafval. Vaten zijn omgevallen, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant. En als ik even naar rechts kijk, dan zie ik de hele berm. En die is allemaal al afgegraven. Daar is de bovenste laag zand en gras afgehaald. En er is dus mogelijk drugsafval de natuur ingekomen. Gisteravond werden de vaten gevonden. In totaal zou het om ongeveer 10.000 liter afval gaan. En dat spul is hartstikke giftig. De politie heeft nog niemand opgepakt. En een Belgische YouTuber moet een schadevergoeding van 20.000 euro betalen. ACID maakte een video met daarin de namen van leden van een Belgische studentenvereniging. Bij de ontgroening van die club viel zes jaar geleden een dode. Een van de genoemde leden was er toen niet bij. Hij stapte naar de rechter. En in Nijmegen wordt vandaag een vergisbombardement van 80 jaar geleden herdacht. Piloten van Amerikaanse bommenwerpers in de Tweede Wereldoorlog dachten dat ze boven Duitsland zaten... maar gooiden hun bommen per ongeluk op Nijmegen. Verslaggever Lennart Swols vertelt hoe de herdenking eruit gaat zien. Nou, het begint straks met een herdenkingsmis in de Stevenskerk. Daarna is er een stille tocht naar het monument De Schommel... waar dan de officiële herdenking en de kranslegging zal beginnen. Eh, en om twee voor half twee eh, wordt er twee minuten stilte gehouden. Dat is de exacte tijd van dat bombardement. Bijna 800 mensen kwamen om bij het bombardement in 1944. En het weer nog vanochtend grijs, maar droog met af en toe zelfs een beetje zon.